Het was het enige lichaamsdeel van de Chinese student waar nog naar werd gezocht. Andere lichaamsdelen waren per post terechtgekomen bij politieke partijen en scholen. Luca Magnotta, de minnaar van het slachtoffer, vluchtte na de moord eerst naar Frankrijk en vervolgens naar Berlijn, waar hij werd aangehouden. Magnajotta ontkent schuld. Volkswagen neemt het sportwagenmerk Porsche helemaal over. Waarschijnlijk is de overname op 1 augustus een feit. De volledige overname was al aangekondigd. Volkswagen had al 49,9% van Porsche in handen. Voor de overige 50,1% betaalt Volkswagen bijna 4,5 miljard euro aan de eigenaren, onder wie de familie Porsche en het Emir Emiraat Qatar. Zuid-Korea gaat net als zijn buurland Japan jagen op walvissen voor wat het land noemt wetenschappelijk onderzoek. Het plan is om dwergvinvissen te vangen voor de Koreaanse kust. Het land heeft niet bekendgemaakt hoeveel walvissen het wil doden. Zuid-Korea heeft de internationale walviscommissie laten weten dat het geen toestemming vraagt voor de jacht. De commissie heeft het plan onmiddellijk veroordeeld. Sinds het wereldwijde moratorium op commerciële walvisjacht in 1986 jaagde Zuid-Korea niet meer op walvissen. Op Wimbledon heeft de schot Andy Murray zich als laatste geplaatst voor de halve finales. In een vier uur durend duel versloeg hij de Spanjaard David Ferrer in vier sets. Murray treft in de halve finale Jo Wilfried Tsonga. Die won van de Duitser Kohlschreiber. De andere halve finale gaat tussen Roger Federer en titelverdediger Novak Djokovic. Federer versloeg de Rus Juzny en Djokovic was te sterk voor de Duitse Maier.